Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Midden-Europa zijn nog steeds duizenden vluchtelingen onderweg naar Oostenrijk en Duitsland. De Duitse autoriteiten verwachten dat aan het eind van de dag zo'n 7000 asielzoekers met de trein naar München zullen zijn gereisd. Vluchtelingen die vanmiddag op het station aankwamen werden met applaus ontvangen. De regering overlegt met de deelstaten hoe de asielzoekers over Duitsland zullen worden verdeeld. Bondskanselier Merkel en de Hongaarse premier Orbán zeggen dat ze het erover eens zijn dat de vrije doortocht van duizenden vluchtelingen eenmalig is. De situatie was onhoudbaar geworden en daarom was de actie om de vluchtelingen met bussen op te halen en met treinen verder te laten reizen verantwoord, vinden ze. Bij de autorally van La Coruña in Spanje zijn doden gevallen in het publiek nadat een van de raceauto's uit de bocht vloog. Volgens Spaanse media zijn zes mensen om het leven gekomen, vier mannen en twee vrouwen. Zeker tien mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bocht waar het ongeluk gebeurde stonden veel rallyfans dicht op het parcours. Jean-Marie Le Pen heeft een nieuwe nationalistische partij opgericht. Vorige maand werd hij uit het Front Nationale gezet na een ruzie met zijn dochter Marine. De nieuwe partij heet het Blauw-Wit-Rode Samenwerkingsverband en is vernoemd naar de kleuren van de Franse vlag. Marine Le Pen is niet onder de indruk. Het staat iedereen vrij een partij te beginnen, zei ze. Een Turkse soldaat die dinsdag bij de grens met Syrië verdween... is waarschijnlijk in handen van IS. Hij is gezien in een ziekenhuis bij Aleppo... dat onder controle staat van de terreurorganisatie, meldt een Turkse krant. IS nam vorig jaar in totaal 46 Turken gevangen. Ze werden meer dan drie maanden vastgehouden voordat ze werden vrijgelaten. Het weer in het binnenland blijft het vannacht op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust kan nog een bui vallen.